Jobboot met het NOS Journaal. Huisarts bundelen bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Dat was eerder niet toegestaan vanwege de mededingingswet. Huisartsen vallen daaronder en riskeren hoge boetes als ze toch samen optrekken. De ACM zegt nu dat huisartsen wel hun krachten mogen bundelen... maar alleen als dat in het voordeel is van de patiënt. De huisartsen zijn tevreden met het besluit van de autoriteit Consument en Markt... maar willen eigenlijk helemaal niet vallen onder de mededingingswet. Ze vinden dat marktwerking niet van toepassing is op hun beroepsgroep. Het toestel met paus eh, Franciscus aan boord is zojuist geland op Cuba. Daar begint de paus aan een driedaags bezoek. Morgen gaat de kerkleider voor in een mis in de open lucht in de hoofdstad Havana. De kans bestaat dat de paus ook een ontmoeting heeft met oud-president Fidel Castro. Dinsdag begint Franciscus aan een bezoek aan de Verenigde Staten. Daar ontmoet hij onder andere president Obama... en zal hij het Amerikaanse congres en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. De Raad van State heeft Nederland op de vingers getikt over het conflict van vorig jaar zomer over de Arubaanse begroting. Die kwestie was voor de Arubaanse premier eenmaal reden om korte tijd in hongerstaking te gaan. Minister Plasterk, die over koninkrijkszaken gaat, had de Arubaanse gouverneur verboden de begroting van Aruba goed te keuren. Er moest eerst onderzoek komen naar de financiële problemen van het eiland. Maar volgens de Raad van State had de minister die opdracht niet mogen geven omdat de gouverneur eigen bevoegdheden heeft en waakt over de autonomie van Aruba. In de Eredivisie worden vanavond vier wedstrijden gespeeld. Bij Cambuur FC Twente werd niet gescoord. Het bleef in Leeuwarden 0-0. Heracles won in Almelo met 2-1 van PSV. Ook Peksvolle ADO Den Haag eindigde in 2-1. De wedstrijd Willem II tegen FC Utrecht is nog aan de gang. Het weer... Vanavond en ook vannacht overal droog.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 Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone along in a town. She goes away. sound when she's gone. me till tomorrow, then I'll be okay. Just another day, and then I'll hold you tight.